van 4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië zijn 20.000 bankrekeningen online leeggeplunderd. De roof werd afgelopen weekend ontdekt toen er verdachte activiteiten waren... bij accounts van de bank van supermarktketen Tesco. Hoeveel geld er is gestolen is niet bekend. volgens Tesco krijgen alle klanten binnen 24 uur hun geld terug. Betalen via internet is tijdelijk stopgezet om het probleem te onderzoeken... Rekeninghouders kunnen nog wel geld pinnen. Fokker en Aeronamics hebben met het Amerikaanse ministerie van Defensie... een onderhoudscontract voor de JSF getekend. Dat levert de bedrijven de komende jaren honderden miljoenen euro's op. Fokker gaat de landingsgestellen onderhouden. Aeronamic bouwt en onderhoudt een systeem dat onder meer de motor van de straaljager start. Nederland is van plan om 37 JSF's te kopen. Over drie jaar moeten ze de F-16's vervangen. De nationale ombudsman vraagt gemeenten hoe ze omgaan met mensen die ouder zijn dan 27 en een aanvraag doen om bijstand. Volgens de participatiewet moeten verzoeken om bijstand van 27-plussers meteen worden behandeld. Maar uit meldingen bij de ombudsman blijkt dat niet alle gemeenten de wet op die manier hanteren. Sinds vier jaar geldt voor bijstandsaanvragers onder de 27 een sollicitatieverplichting van vier weken. De brand die gisteren uitbrak bij een recyclingsbedrijf in Heide woedt nog steeds. Buurtbewoners wordt ook geadviseerd vandaag de ramen en deuren gesloten te houden. de brandweer denkt dat het nog dagen duurt om het vuur te doven. De brand brak zaterdagnacht uit in stapels autobanden. Het weer nog af en toe zon en langs de kust een winterse bui.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 Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 11 kilometer file tussen Blarikum en Afrit Buntschoten. 7 kilometer op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en de Wijkertunnel. De spitstrook is dicht vanwege slecht wegdek. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk.